Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Op verschillende plekken in Den Bosch wordt geprotesteerd bij het laatste verkiezingsdebat. Bij het provinciehuis staan zo'n 200 trekkers van Farmers Defence Force. Ja, er zijn verschillende groepen op afgekomen... van aanhangers van Forum voor Democratie tot anti-racisme-demonstranten. In het provinciehuis is het allerlaatste debat aan de gang... voor de Provinciale Statenverkiezingen van morgen. De gemeente Den Bosch wist dat de demonstranten kwamen en vindt het oké... zolang ze zich maar aan de regels houden. Op het station van Zaandam is een man van 61 zwaar gewond geraakt nadat hij van de trap is gevallen. Op hulp van zijn medepassagiers kon hij alleen niet rekenen. Die keken hem vooral boos aan omdat hij in de weg lag. De politie noemt het schandalig. Die schrijft op Facebook dat ze respect en fatsoen misten bij de andere reizigers. Kickbokser Alistair Overeem is 12 maanden geschorst door de kickboxbond Glory. De vechter van 42 heeft de dopingregels overtreden. Hij testte in oktober vorig jaar positief op een verboden middel... nadat hij de wedstrijd tegen Bader Hari won. Wat hij had genomen, dat weten we niet. Overeem is ook uit de rankings gehaald. En veel mensen houden ervan om zo nu en dan eens even lekker te relaxen in de sauna. Afsluiten met een biertje en je bent weer helemaal zen. Maar wat nou als je die twee met elkaar kunt combineren? In het Twintse Ootmarsum kun je naar een bierspa. Ja, verwacht geen bad vol bier, maar een hot tub met hop. En hop is lekker rustgevend, is familie van. Dan hebben we mouten, dat is eh, ontstekingsremmend. En gist is, eh, zit vitamine B in, dus is goed voor je huid, voor je haar. Daar zit dan verder geen alcohol bij? Zit geen alcohol bij. Nee, nee dat krijg je via de tap die bij, eh, bij de hot tub staat. Bier moet je drinken, dus vandaar dat we niet een heel bad vol bier weggooien. Onze buren in België en Duitsland waren al wel bekend met die bierspa. In Nederland is het de eerste en het slaat flink aan. Vanuit het hele land komen mensen het nu proberen. Krijg je nog het weer. Vanuit de kust trekken er buien over het land. Er kan ook hagel en natte sneeuw bij zitten.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 Ik heb er zin in vanavond en eh, ja, er komt weer de mooiste muziek voorbij. We beginnen met NEA, dus wat mij betreft niet zomaar... want dit was ook een nummer wat eh, tijdens de begrafenis van mijn lieve vader werd gedraaid. Shepherd Moon, NEA. net allemaal tijdens het nieuws. Er wordt hevig gedemonstreerd, uh, waar ook gedebatteerd wordt. Nou, gaat u morgen stemmen? Nou, eh, om de stemming erin te houden. En vooral op de tijd te letten, gaan we genieten van Alan Parsons. En die doet dat dan met Time. Een eh, uniek project, The Alan Parsons Project. Ik, eh, ik heb een geheim leven, dat wist u van mij niet. Maar ik heb echt een secret life. know misschien heeft u het ook wel hoor. Zo'n eh, geheimzinnig bestaan. Een, eh, een eh, geheim leven. Dat was natuurlijk Leonard Cohen. Dit zijn de jongetjes tegen de meisjes. Boys to men. I'm gonna make it with you. to Men, I'll Make Love to You. Ik hoop, luisteraars, dat eh, de keuze van het repertoire... wat ik eh, vanavond voor u breng, een beetje aanslaat. Eh, tussen app en vloed, ik, ik heb er helemaal zin in. Ik ga elke dinsdagavond tussen 10 en 12 uur s s'nachts... voor u de mooiste ballads uitzoeken. Nou, Ronan Keaton, die kennen we natuurlijk ook wel.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 Nou, dan moeten we het maar niet hebben over een eh, duizend conversaties. Toch? Dat moeten we dan maar niet doen. Dit zijn Marvin Welsh en Far. A thousand conversations on a never-ending theme. my mind like the fragments of a dream that was once a part of you and remains a part of me.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 Het begeleidingsbandje van Cliff Richard. En eh, Bruce Wells zat in hetzelfde bandje ook de Shadows. Eh, Marvin en Welsh die hebben daaraan toegevoegd John Ferrer... En die had weer een relatie met Olivia Newton-John. Maar die man kon verschrikkelijk hoog zingen.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 Ik ga u iets eh, vertellen over The Reflections of My Life. Daarvoor heb ik de Marmalade voor u meegenomen. moonlight to moonlight reflections of my life oh how they Marmalade, een potje jam met The Reflections of My Life. Ja, luisteraars, de geweldige zangeres Eva Cassidy, een Amerikaanse... die eh, overleed aan een melanoom. En toen was ze helemaal nog niet bekend eh, wat muzikaal repertoire betreft... maar na haar overlijden veranderde dat allemaal. Heel terecht. Hoor maar. the shadow of your smile when you are gone will color all my dreams that lights the dawn. Look into my eyes a little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. when I will be remembering the shadow of and so did I. spring all the joys that your love can bring. I will be remembering the shadow of your smile. the lovely joys your love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. Nou, dit was Chris Brown, helemaal niet Eva Cassidy. Maar hij werd wel eh, begeleid door Eva Cassidy. Foutje, bedankt. <laughs> ja, zo kan het gaan. We gaan eh, naar Simon Garfunkel. Mrs. Robinson. komt allemaal uit de film The Graduate. Dat de meneer een, eh, een relatie eh, begon met een ja, zeg maar dame van middelbare leeftijd. Maar die had ook een hele mooie dochter. Ja, en toen ging het helemaal verkeerd. look at? Did she Robinson. En <clears throat> de film The Graduate, daar had ik het over. En eh, die eindigt in een kerkje. Eh, dan eh, gaat uiteindelijk het meisje waar de betrokkenen een relatie mee heeft... die dreigt met een ander te gaan trouwen. En dan komt hij luidgillend het kerkje binnen en zegt hij... nee, nee, nee. En dan gooit zij haar bruidsboeketje neer. Bedenkt zich en gaat alsnog met die jongeman er vandoor. Zo kan het gaan. En zo kan het ook gaan met de buffoons uit Enschede. Just like ik heb ze wel eens eh, live gezien. Het gebeurt allemaal in een... Eh, een eh, toen nog een discotheek, de Palermo, in de Kromme Elleboogsteeg in Haarlem. Daar traden ze live op, de Buffoons. En het klonk live echt zoals, zoals ik het nu op de cd liet horen. My World Fell Down. Ze zongen bijvoorbeeld ook repertoire van de, van de Ivy League, Tossing and Turning. Misschien kent u die nummers nog uh, van heel vroeger tijden. Zo ging het in mijn Life. En ik het de Beatles weer over. There are places I omdat ze zelf te mogen zingen met de Ruud Band. In My Life, The Beatles. En ik had u een werkje beloofd van Eva Cassidy. En eh, als ik haar hoor, dan eh, neemt zij mijn adem weg. You, you take my breath away. It amazes me how strong the power you Cassidy, You Take My bread Away. Ik kan u nog een eh, aardig stukje laten horen, luisteraars, van Koen Wouters. Clouseau. Zie me graag, ik heb je nodig. Wat ik voor je voel vandaag, wil ik nooit veranderen. Zie me graag je nodig. Ik wil niemand anders dan jij en niemand anders. Jij hebt een plaats hier in mijn hart. Dat hart van mij lijkt soms op slot. Het maakt je zo verward. Ik wil gewoon maar dingen samen doen met jou. Als jij dat ook zou willen, kom dan gauw. Zie me graag, ik heb je nodig. Wat ik voor je voel vandaag, wil ik nooit veranderen. Zie me graag, ik heb je nodig. Ik wil niemand anders dan jij anders. Als je weg met twijfels is bezaaid. Weet alsjeblieft dat het voor mij om niemand anders draait. Zie je dan niet dat ik gewoon maar van je hou en dat ik dat je bij me hoort. Zie me graag, ik heb je nodig. Wat ik voor je voel vandaag, wil ik nooit veranderen. Zie me graag, ik heb je nodig.